Jobboot met het NOS Journaal. De Duitse dus jaren kan duren. Om tot een oplossing te komen is een groot pakket aan hervormingen nodig, zei ze in een toespraak tot het Duitse parlement. Merkel zei dat afspraken over begrotingsdiscipline in de eurozone streng moeten worden nageleefd. Daarnaast moet Brussel meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen die de begrotingsregels overtreden. De uitgifte van gezamenlijke Europese obligaties wijst ze af, evenals aantasting van de onafhankelijke positie van de Europese Centrale Bank. De keuzegids universiteiten heeft forse kritiek op niveau van onderwijs op sommige universiteiten. Volgens de gids bungelt het onderwijs er in veel gevallen bij en zijn de docenten meer bezig met onderzoek dan met collegegeven. De keuzegids is een hulpmiddel voor aanstaande studenten. In de nieuwe gids worden Wageningen, Leiden en Nijmegen gerekend tot de beste universiteiten. De VU en de Universiteit van Amsterdam kregen de laagste beoordeling. In de reactie zeggen ze dat ze het niet eens zijn met de criteria die de gids hanteert. In Bagdad is het militaire hoofdkwartier van de Amerikanen overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. Camp Victory, aan de rand van de stad, was jarenlang het militaire commandocentrum van waaruit de Amerikanen hun activiteiten in Irak coördineerden. Een deel van het complex was al in gebruik door de Iraakse veiligheidstroepen. Zij nemen nu het werk over van de Amerikanen die de komende weken hun laatste 13.000 militairen in Irak terugtrekken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton en de Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi willen samenwerken om meer democratie in Burma te brengen. Dat zeiden ze na hun tweede gesprek. Clinton is een paar dagen in Burma. Ze had gisteren al een diner met San Suu Kyi en vandaag hadden ze een officiële ontmoeting. Volgens Aung San Suu Kyi is Burma voorzichtig op de goede weg, maar moet er nog een heleboel gebeuren. Ze hoopt daarbij op steun van de Verenigde Staten. Het weer eerst bewolkt en regenachtig. In de loop van de ochtend geleidelijk droger.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 Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Tussen Werkendam en de brug bij Gorkum is de rechte reis ook dicht. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Gorkum en Utrecht kan eventueel omrijden via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2.